vannacht weer eens een keertje echt goed raak geweest. We zaten wat te drinken, maar het werd al gauw groot feest. Nu lig ik in bed te draaien, visioenen in mijn hoofd. Van mijn schone moeder die mij steeds van mijn vrijheid heeft beroofd zie ik over me kussen. Nee, het lijkt er wel of het praat. Een engeltje dat zegt, luister naar mijn goede raad. Gooi je schoonmoeder uit het raam en de ijskast erachteraan. Laat je eigen maar helemaal gaan. Gooi je schoonmoeder uit de raam en de ijskast achteraan. Laat die fles nou maar eventjes staan. Gooi je schoonmoeder uit de raam en de ijskast achteraan. Laat je eigen maar helemaal gaan. Gooi je schoonmoeder uit de raam en de ijskast achteraan. Laat die fles nou maar eventjes staan.